Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het wetsvoorstel waarmee ondermijnende organisaties verboden kunnen worden... heeft steeds minder steun. Veel partijen en juristen vinden dat de regering daarmee te veel macht zou krijgen. De wet was aanvankelijk bedoeld om op te treden tegen criminele motorclubs... maar daar zijn inmiddels andere regels voor die goed werken. Veel partijen vrezen dat het wetsvoorstel dat er nu ligt misbruikt kan worden... om maatschappelijke organisaties om politieke redenen te verbieden. Tienduizenden Israëlische reservisten zijn opgeroepen om de uitbreiding van de oorlog in Gaza te ondersteunen. Ze gaan volgens Israëlische media troepen vervangen aan de grens. Die gaan op hun beurt meedoen met het offensief in Gaza. Het Israëlische leger heeft zelf nog niet gereageerd op de plannen. Het zou nog dagen of weken duren voor duidelijk is wat de strategie van het Israëlische leger is. Het aantal reservisten dat zich meldt is volgens officieren met bijna de helft gedaald. Roemenië gaat vandaag opnieuw naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. In december gebeurde dat ook, maar de uitslag werd toen nietig verklaard. De hoogste rechter van het land zag voldoende bewijs van Russische inmenging... in de campagne van kandidaat Georgescu, die de meeste stemmen kreeg. Georgescu werd later uitgesloten van deelname. Nu is de radicaal-rechtse George Simeon een van de kanshebbers. Hij wil het land hervormen naar het voorbeeld van Donald Trump. Over twee weken is de tweede ronde van de Roemeense presidentsverkiezingen. In Vlissingen zijn meerdere bestuurders bij een trouwstoet bekeurd voor asociaal rijgedrag. In totaal reden er 40 auto's mee. Enkele deelnemers reden door rood of tegen het verkeer in. Ook werd er volgens de politie onnodig hard getoeterd in opvallend veel Duitse huurauto's. Het weer. Vandaag is het grotendeels bewolkt en er kan een bui voorkomen. Door een noordelijke wind is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen.